Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Rechters maken zich zorgen over de afhandeling van lichte, eenvoudige zaken door het Openbaar Ministerie. Aan de zo snel mogelijk werkwijze die vorig jaar is ingevoerd, komen geen rechters meer te pas. Voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak zei in Nieuwsuur dat voor de rechters nu de zwaardere zaken overblijven, waardoor de werkdruk juist toeneemt. En omdat rechters per zaak worden betaald gaan ze er ook financieel op achteruit, zegt hij. Bovendien leidt de methode voor verdachten tot een strafblad, wat lang niet iedereen weet. De Tweede Kamer praat de komende dag met minister Opstelten over de begroting voor justitie. Net als president Obama heeft ook gouverneur Nixon van de Amerikaanse staat Missouri de inwoners van Ferguson tot kalmte gemaand. In heel Amerika loopt de spanning op in afwachting van het oordeel van een rechtbank over een blanke politieman. Die schoot in augustus in Ferguson, Missouri een zwarte ongewapende tiener dood... wat tot dagenlange rellen leidde. In de stad werd een noodtoestand uitgeroepen. De rechtbank moet nu besluiten of de agent wordt vervolgd. Als dat niet gebeurt zal er vrijwel zeker onrust ontstaan. Het oordeel van de jury wordt over een uur verwacht. In Wenen is vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran, heeft de Amerikaanse minister Kerry gemeld. en noemt de vooruitgang substantieel. Ook de Iraanse president Rouhani zei dat de gesprekspartners dichter bij elkaar zijn gekomen. De westerse landen, China, Rusland en Iran praten daarom door. Een speciale jongerenimam uit Amsterdam is voorlopig gestopt met preken... omdat hij door extremisten wordt bedreigd. Imam El Forkani zegt tegen Dagblad Trouw dat radicale moslims het hem kwalijk nemen... dat hij jongeren probeert te ontmoedigen om als jihadist naar Syrië of Irak te gaan... De bedreigingen zouden een jaar geleden zijn begonnen. De politie zou El hebben aangeraden tijdelijk minder actief te zijn. Dan nog het weer. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond. En ook mist is mogelijk. De komende dag begint nevelig, maar vooral in de ochtend is er kans op zon. En het wordt zo'n 9 graden.